zat ik van de week en ik voelde mij daar zo alleen. Was er warm en druk, ik zat naast een lege kruk, ik verlangde zo naar jou. was geweest toen je naast me zat hier aan de bar. Ik vroeg drink je mee, dat vond jij oké. Toen je proosten naar me keek, werd ik zo weg. Hij stond op en zei: Hou mijn plaatsje vrij. Ik moet even weg, maar ben zo terug. Ach, die kruk bleef leeg, tot ik in de gaten kreeg dat je wegging zonder mij. aklında